als ze een geldige werk- of verblijfsvergunning hebben. Reizigers moeten alsnog 14 dagen in quarantaine naar binnenkomst... en een negatieve coronatest van maximaal 3 dagen oud kunnen laten zien. Internationale toeristen zijn voorlopig nog niet welkom in Nieuw-Zeeland. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden hoe zijn regering de coronapandemie aanpakt. Zo eisen ze dat er meer vaccins beschikbaar komen. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen... en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. Een grote brand op het Hondurese eiland Guanaja heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. Vier mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De brand brak gisterochtend vroeg uit. De luchtmacht van Honduras werd ingeschakeld om het vuur te blussen. Guanaja heeft zelf geen brandweerkorps en weinig wegen. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen... wat meestal al na zes weken zwangerschap is. Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen valt zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen zo'n 13 à 14 graden. In Limburg kan het 20 graden worden.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 Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West is ook een ongeluk gebeurd. Tussen eh, Oud-Zuid en Geuzenveld staat 4 kilometer en dan heb je een kwartier vertraging.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 I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, You've been a soldier, but better days are coming. Better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming Better days are coming for you the night feels like forever I'll remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together and we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Ehm, sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego.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 Toen geef je hart niet zomaar weg te goed van vertrouwen. Toen kijkt die kerel aan en zegt, is dat er een? een eiland in de hitte. En zij heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft het leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je haar eens iemand zegt Dat je stoppen moet met je dromen Dat je wereld vol en smerig is En dat je nooit heel ver gaat komen Dat je moet waken, waken, want de toekomst Is alleen voor zij die spaart Nou we sparen door voor morgen En we vergeten leven Geef je hart.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 In the GMB, product, ghetto blues. long? I said The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a Side.